mails van een bank. Wanneer mensen erop klikten, kreeg de bende de gelegenheid om bankrekeningen te plunderen. De zaak kwam begin dit jaar aan het rollen. Een Zeeuws bedrijf deed aangifte omdat het voor 215.000 euro was opgelicht. De twee hoofdverdachten uit Amsterdam en Almere zijn opgepakt... en ook acht mensen die hielpen om het gestolen geld weg te sluizen. De PVV doet in 30 gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. PVV-leider Wilders zegt blij te zijn dat miljoenen mensen in maart op zijn partij kunnen stemmen. De partij heeft ook een nieuwe lijsttrekker voor Rotterdam gepresenteerd. Het is Maurice Meeuwissen. Hij vervangt lijsttrekker Hegedus, die werd weggestuurd vanwege racistische uitspraken. Vitali Mutko treedt terug als voorzitter van het organisatiecomité van het WK voetbal van volgend jaar in Rusland. Dat melden Russische media op basis van bronnen binnen de Russische voetbalbond en het parlement. Moetko, die ook vicepremier is van Rusland, is door het Internationaal Olympisch Comité levenslang geschorst vanwege betrokkenheid bij het dopingschandaal in zijn land. Hij was tijdens de winterspelen in Sochi nog minister van Sport. Het weer. Vandaag is het bewolkt en nevelig. Op sommige plekken kan het lang mistig blijven en het wordt 5 tot 10 graden. In het weekeinde minder mist. Het blijft bewolkt, maar het is wel droog en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Show.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 self-control Deep down I know this never works But you can lay with me so it doesn't hurt Oh, won't you wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gijzeling bij veerdienst Tezo in Den Helder is voorbij. Rond half negen greep een Portugees sprekende vrouw een andere vrouw vast... en bedreigde haar met een mes. Ze riep dat ze met Brazilië wilde spreken. Tegen 11 uur werd ze door de politie overmeesterd en naar het bureau gebracht. De vrouw die werd vastgehouden is erg geschrokken, maar mankeert verder niets. De politie is er nog niet achter waarom de vrouw iemand in gijzeling nam. De politie heeft een landelijke phishingbende opgerold die mogelijk honderden mensen heeft gedupeerd. De bende verstuurde valse e-mails die net